Volgens hem wilde Poetin alles weten. Hij wilde door de sportminister Moetko op de hoogte worden gehouden van het dopingprogramma. De sporters konden niet betrapt worden omdat de geheime dienst urinemonsters s'nachts verwisselde voor schone urine. Volgens Rotchenkov kan alleen de president de geheime dienst zo'n speciaal bevel geven. De uittocht van kennis doordat wetenschappers in het buitenland gaan werken valt mee. Dat schrijft de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen in een rapport. Er vertrekken wel Nederlandse wetenschappers, maar er komen ook weer mensen uit het buitenland voor terug. Daardoor is er volgens de academie nu een evenwicht. Toch waarschuwt het instituut dat dat in de toekomst kan veranderen het budget voor onderzoek daalt en er zijn strengere regels voor het besteden van onderzoeksgeld. In het uitlaatgasschandaal rond Duitse autofabrikanten zijn er niet alleen proeven met apen uitgevoerd, maar ook met mensen. Volgens Duitse media is bij 25 jonge, gezonde mensen gekeken hoe ze reageerden op verschillende concentraties stikstofdioxide. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van een onderzoeksinstituut. Dat werd gefinancierd door Volkswagen, BMW en Daimler. Daimler zegt nu in een reactie geschokt te zijn dat er proefpersonen zijn gebruikt en kondigt een uitgebreid onderzoek aan. Veel mensen lijkt het leuk om les te geven, maar willen toch geen leraar worden. Uit onderzoek onder zo'n 1400 mensen blijkt dat 40% van de werkenden er wel interesse in heeft. Ze zeggen dat ze graag kinderen willen helpen om het beste uit zichzelf te halen. Veel mensen willen dus best lesgeven, maar niet altijd fulltime en voor de rest van hun werkzame leven. Het weer nog, vooral in het oosten en noordoosten kan er soms motregen vallen. Later op de dag trekt een regengebied van noord naar zuid over het land.